voor Oekeloen met het NOS Journaal. 16 inwoners van Horst mogen weer naar huis... nadat er afgelopen avond een gaslucht werd geroken. Vanwege het risico op een explosie was een veiligheidszone ingesteld... en werden de buurtbewoners opgevangen in het gemeentehuis. De Limburgse politie meldde eerder dat een bewoner... mogelijk de gaskraan had opengedraaid... Nadat een robothond de omgeving had verkend, gingen agenten zijn huis binnen. en Daar bleek dat de man was overleden. Door hevige regenval hebben delen van Spanje te maken met overstromingen. Met name Catalonië in het noordoosten van Spanje kampt met wateroverlast. Op sommige plaatsen moest het leger worden ingezet om ondergelopen straten leeg te pompen. De Spaanse Weerdienst roept mensen op zoveel mogelijk binnen te blijven. Waarschijnlijk is de ergste regen na vannacht voorbij. De Verenigde Naties waarschuwen dat het brandstoftekort in Gaza een kritiek niveau heeft bereikt. Brandstof is een belangrijk om ziekenhuizen, watersystemen en voedseltransporten in Gaza te laten draaien. En als er niets meer is, verdwijnt een belangrijke levensader, zegt de VN. Donderdag lukte het de VN om voor het eerst in vier maanden brandstof Gaza in te krijgen. De hoeveelheid van 75.000 liter was amper genoeg voor één dag. Voor de kust van de Dominicaanse Republiek is een boot met migranten gekapseist. Daarbij zijn zeker vier mensen omgekomen. 17 anderen werden gered. De reddingswerkers zoeken nog meer overlevenden... maar de actie gaat moeizaam vanwege hoge golven. In totaal zaten er vermoedelijk zo'n 40 mensen op de boot. Het weer, het koelt af naar een graad of 15, blijft droog.